Zes uur. Manning Sampersen met het NOS Journaal. Op de A12 bij Den Haag zijn vannacht vier mensen om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto waar ze in zaten kwam tussen de vangrail en de geluidswal terecht. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Vanwege het ongeluk was de A12 urenlang dicht. Het dodental van de aanslagen zondag in Sri Lanka is gestegen naar 359, meldt de politie. Ook zijn afgelopen nacht nog 18 verdachten gearresteerd. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 58. De premier van Sri Lanka waarschuwde gisteren dat er nog steeds jacht werd gemaakt op verdachten met explosieven. Het is niet duidelijk of zij nu allemaal zijn opgepakt. Op de Dam in Amsterdam was gisteravond een herdenking voor de slachtoffers. Zo'n 50 mensen waren aanwezig, er werden bloemen ingelegd... en er waren toespraken van onder andere burgemeester Halsema. Het gebruik van bodycams leidt tot minder agressie en geweld tegen agenten... blijkt uit onderzoek. Mensen zoeken minder de confrontatie als een agent een camera draagt... maar ook agenten gedragen zich anders. Ze passen beter op hun woorden en waarschuwen vaker voor ze ingrijpen... Vorige week zei minister Grappenhaus dat de politie vaker bodycams gaat inzetten. De verblijfskostenvergoeding van Forum voor Democratie Kamerlid Hiddema is mogelijk duizenden euro's te hoog, meldt de Volkskrant. Hiddema krijgt een vergoeding van ruim 24.000 euro per jaar omdat hij officieel in Maastricht woont. Tegen de Volkskrant erkent Hiddema dat hij vooral in Amsterdam verblijft... en dus zou hij ten onrechte een hoge onkostenvergoeding krijgen. In Parijs wordt gevreesd voor meer schade aan de Notre-Dame vanwege de regen die wordt verwacht... Voor vandaag en morgen zijn buien voorspeld. Bergbeklimmers zijn bezig met een race tegen de klok. Ze trekken een groot cel over de kerk. Experts zeggen dat de regen vooral tot extra schade aan het dak kan leiden. Het weer. Overdag steeds meer stapelwolken. In de middag tussen de 20 en 25 graden. Aan het eind van de middag en in de avond kans op pittig... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.